Dat is door ProRail zelf nog niet bevestigd. De afgelopen dagen vielen er meerdere treinverbindingen urenlang uit door een tekort aan treinverkeersleiders. Rover wil dat ProRail de overlast voor reizigers zoveel mogelijk beperkt. Ook wil de belangenorganisatie een compensatie voor passagiers... die extra kosten maken voor eigen vervoer. Automobilisten die vandaag richting Frankrijk en Duitsland gaan... moeten rekening houden met drukte op de weg vanwege Zwarte Zaterdag. Vooral op de Franse wegen worden lange files verwacht. Gisteravond was het al druk op de snelwegen in Frankrijk. Op het hoogtepunt stond er ruim 1000 kilometer file. De ANWB verwacht dat Zwarte Zaterdag dit jaar drukker is dan normaal... omdat veel mensen vanwege corona liever met de auto dan met het vliegtuig op vakantie gaan. De politie van Dordrecht heeft vier mensen aangehouden die huurders zouden hebben opgelicht. Ze boden via Facebook woningen te huur aan die helemaal niet te huur waren. Het ging om appartementen van woningcorporaties die in afwachting van een verbouwing leeg stonden. Zeker zeven mensen betaalden een voorschot voor zo'n woning. Bokster Nuska Fontijn heeft op de Olympische Spelen in Tokio de halve finales bereikt in de klasse tot 75 kilogram. Ze is daarmee zeker van een medaille. De Nederlandse triathlonploeg heeft net naast de medaille gegrepen. Bij de gemengde estafette werd de ploeg vierde. Het goud ging naar Groot-Brittannië. Bij het zwemmen plaatste Ranomi Kromowidjojo zich voor de finale 50 meter vrijslag. En bij de mannen deed Tom de Boer dat. En de Nederlandse judoka staan nu in de kwartfinales van de landenwedstrijd. Het weer vandaag waait het stevig en vallen verspreid over het land buien. Mogelijk met onweer, tot een graad of 20.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 Een pijlwagen van Rijkswaterstaat is aangereden. Daarbij is olie gelekt op het asfalt. Verkeer richting Schiphol rijdt voorlopig om via Amsterdam... over de A2, A10 en de A4. Het is niet bekend hoe lang de afsluiting gaat duren. Tot zover de verkeersinformatie.